Carolijn Bari met het NOS Journaal. Donald Trump en Joe Biden hebben in Nashville hun tweede en laatste verkiezingsdebat gevoerd. Ze schetsten beide een totaal ander beeld van de coronacrisis. Volgens Trump komt de crisis tot een einde en feliciteren wereldleiders hem met zijn aanpak. Biden zei dat Trump geen plan heeft. Een vraag over nationale veiligheid liep over in beschuldigingen over en weer van buitenlandse beïnvloeding. De invloed van de debatten zal dit jaar naar verwachting minder zijn dan anders. Er zijn geen drie, maar twee debatten. En ook hebben 42 miljoen Amerikanen vooraf gestemd. Dat is zo'n derde van het totaal aantal kiezers. In Australië zijn 44 mannen opgepakt die verdacht worden van het maken en bezitten van kinderporno. De politie heeft 16 kinderen in veiligheid gebracht. In het hele land waren aanhoudingen. De arrestaties volgden op een groot onderzoek dat een jaar heeft geduurd. De mannen worden ervan verdacht dat ze via een clouddienst video's en foto's uitwisselden. Honderden Australische agenten waren betrokken bij het onderzoek en de zoektocht naar kinderen die op het materiaal te zien waren. Russische hackers hebben de afgelopen dagen cyberaanvallen uitgevoerd... op de netwerken van tientallen Amerikaanse staten en lokale overheden. Van zeker twee servers hebben ze gegevens weten te stelen... waarschuwt de FBI en het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Maar het lijkt erop dat ze geen gevoelige informatie... over de Amerikaanse presidentsverkiezingen in handen hebben gekregen. De opening van het shorttrackseizoen in Heerenveen is op het laatste moment afgelast. De komende drie dagen zou de International Invitation Cup verreden worden. Maar vanwege coronagevallen onder de deelnemers... heeft schaatsbond KNSB besloten een streep door het evenement te zetten. Woensdag werden alle deelnemers getest op corona... wat twee positieve uitslagen opleverde. Het weer. Lokaal kan de eerste uren nog mist voorkomen. Verder is er vandaag ruimte voor de zon, maar er is lokaal ook kans op een bui. Het wordt zo'n 16 graden.